Het regime wil dan wel eerst apart overleg met de Verenigde Staten. Als dat positief verloopt kan er weer met z'n zessen worden gepraat met Zuid-Korea, China, Japan en Rusland erbij. Dat hebben Noord-Koreaanse staatsmedia gemeld na gesprekken tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il en de Chinese premier Wen Jiabao. De Chinese premier is drie dagen op bezoek in Pyongyang. Eerder dit jaar zette Noord-Korea het zes landen stop. Dat gebeurde toen de VN sancties tegen Noord-Korea instelde... na nieuwe Noord-Koreaanse nucleaire tests. Oud-president Calderon van Costa Rica is tot vijf jaar celstraf veroordeeld wegens corruptie. Calderon was tussen 1990 en 1994 president van Costa Rica. Hij werd in 2004 gearresteerd op verdenking van het aannemen van miljoenen euro smeergeld. Calderon streek het geld op toen de Costa Ricaanse regering medische apparatuur in Finland kocht. Calderon was van plan volgend jaar weer mee te doen aan de presidentsverkiezingen. Hij is de eerste leider in Costa Rica die voor corruptie is veroordeeld. Op de ranglijst van aantrekkelijkste vestigingslocaties voor bedrijven is Amsterdam gezakt. Vorig jaar stond Amsterdam op 6 en nu op 8. In de jaarlijkse European Cities Monitor staat Londen op 1, gevolgd door Parijs en Frankfurt. Volgens de samenstellen van de lijst, een internationaal makelaarskantoor, presteert Amsterdam niet slechter, maar doen anderen het nu beter. Madrid en München hebben Amsterdam daardoor ingehaald. Sterke punten van Amsterdam zijn nog steeds beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel, goede verbindingen met andere steden en de talenkennis van de inwoners. In tien dagen hebben al meer dan 100.000 mensen de Nederlandse jeugdfilm Lover of Loser gezien. Dat betekent dat de film de status van gouden film heeft bereikt. De film van regisseur Dave Schram is een bewerking van een boek van Carrie Slee.